je danst op de muziek. Het weekend laat ons chillen op zoek naar romantiek. Oh ho, oh ho, oh ho, tot de morgen komt. Je kijkt in het begin wat schuchter om je heen. Maar na een meter bier ben jij niet meer alleen. Oh ho, oh ho, oh ho, tot de morgen weer komt. 我。